uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. De man die afgebetrokken in de onderwereldoorlog in die stad. Hij was lid van een van de twee groepen die sinds 2012 leden van elkaar hebben geliquideerd. Volgens de krant werd de man in 2015 door de politie in de gaten gehouden, omdat hij achtervolgd werd. De politie wil nog niets zeggen over het slachtoffer. De man werd rond 7 uur s'avonds op straat in de Diamantbuurt doodgeschoten. De dader of daders zijn daarna gevlucht. Het Britse lagerhuis heeft ingestemd met de wet die de banden met de Europese Unie verbreekt. 324 leden stemden voor en 295 tegen. De brexitwet gaat nu naar het hogerhuis waar meer tegenstand wordt verwacht. Omdat premier May daar geen meerderheid heeft. Ook zitten daar meer EU-gezinde leden dan in het lagerhuis. De behandeling van de wet in het Hogerhuis kan nog maanden duren. De leden daar kunnen ook aanpassingen aanbrengen in de wet... die vervolgens weer naar het Lagerhuis moet. In de wet waarin het lagerhuis mee is ingestemd staat onder meer dat Europese wetten worden vervangen door Britse. De Tweede Kamer heeft een volgende stap gezet op weg naar het anders benoemen van burgemeesters. Vanavond sprak een ruime meerderheid zich uit voor het uit de grondwet halen van de huidige methode van benoemen door de kroon. Daarmee is nog niet duidelijk hoe burgemeesters in de toekomst worden benoemd. Minister Ollongren vindt het nog te vroeg om zich daarover uit te spreken. Als ook de Eerste Kamer met een tweederde meerderheid akkoord gaat met de grondwetswijziging, wordt een gekozen burgemeester mogelijk. Apple wil de komende vijf jaar 30 miljard dollar investeren in de VS. Dat moet 20.000 banen opleveren. Verder maakt het technologiebedrijf gebruik van een nieuwe regeling van president Trump... om bedrijven tegen gunstige voorwaarden geld vanuit het buitenland terug naar de VS te laten halen. Apple heeft ruim 250 miljard dollar geparkeerd in landen met gunstige belastingregels. Het weer trekken vannacht buien over het land. De minima liggen net boven het vriespunt.